knopende Diemen en Muidenberg 5 kilometer. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knopend Velzen 2. Na een aanrijding op de A13 Rotterdam richting Den Haag tussen Alfred Berkon Roodreis en knopend Ipenburg 7 kilometer. Bij knopend Ipenburg zijn twee rijstroken dicht.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 Whoa. Shut up, just shut up, shut up, shut up, just shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, just shut up, shut up, just shut up. do now, please, don't know. Shut up, shut up, shut up, shut up, just shut up. Stop the talking, baby. I start walking, baby baby. Stop the talking, baby. Start walking, baby. Stop the talking, baby. Start walking, baby. Stop the talking, baby. Start walking, baby. Stop the talking, baby. Start walking, baby. Stop the talking, baby.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 In Afghanistan heeft een jongen van 12 een zelfmoordaanslag gepleegd. Hij blies zichzelf op op een drukke markt in de provincie Paktika. Bij de aanslag vielen zeker vier doden. Twaalf mensen raakten gewond. De Taliban kondigde gisteren een voorjaarsoffensief aan. Doelwit zijn buitenlandse militairen, Afghaanse veiligheidstroepen en mensen die werken voor de regering. De Taliban raden burgers aan weg te blijven van legerbases, vliegvelden, militaire konvooien en openbare bijeenkomsten. Israël schort de afdracht op van belastinggeld en douanerechten aan het Palestijns gezag, totdat vaststaat dat dat geld niet bij Hamas terechtkomt. Dat is een reactie op de overeenkomst die woensdag wordt getekend tussen Hamas en Fatah. Hamas gaat daardoor deel uitmaken van de Palestijnse autoriteit. Volgens de akkoorden van Oslo uit 1993 int Israël sommige belastingen voor de Palestijnen en draagt dat geld later af. De NS is tevreden over het verloop van Koninginnedag. S'morgens is twee keer aan de noodrem getrokken en liep een aantal mensen over het spoor. De daders zijn onmiddellijk beboet. Verder hebben zich geen incidenten meer voorgedaan. De terugreis van zo'n 250.000 mensen uit Amsterdam met extra materieel en personeel verliep voorspoedig. De gemeente Amsterdam is nog tot vanavond 10 uur bezig met het opruimen van de troep. Er zijn bijna 400 mensen mee bezig met 16 veegwagens, hoge drukspuiten en 20 vuilniswagens. Naar schatting wordt zo'n 100 85 ton afval opgehaald. En de Australische wielrenner Cadel Evans heeft de ronde van Romandie gewonnen. Zijn leiderstrui kwam in de slotrit naar Genève niet meer in gevaar. De Duitser Tony Martin werd tweede in het eindklassement. In de ronde van Turkije was er een Nederlands succes. Kenny van Hummel won de laatste etappe. In de sprint versloeg hij topsprinters zoals Greipel, Petaki en Ferrer. Het weer... Vanmiddag blijft het zonnig, het is een graad of 19. Morgen is het opnieuw zonnig en droog bij maximaal rond 17 graden. En ook de dagen.